Dit is door Almegens met het NOS-journaal. In Surabaya op oost kerken zeker acht mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond. De bommen gingen af in de vroege ochtend tijdens de kerkdiensten. Er wordt nog onderzocht of bij een vierde kerk ook een explosie is geweest. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is nog niet opgeëist. Indonesië heeft de grootste moslimbevolking ter wereld. Militanten plegen steeds vaker aanslagen. De Franse autoriteiten behandelen de steekpartij in Parijs als een terreurdaad. Gisteravond viel een man in de buurt van de opera in totaal vijf mensen aan met een mes. Eén persoon is overleden, twee mensen raakten zwaar gewond. De dader is door de politie doodgeschoten. De Franse aanklager zegt dat hij volgens getuigen Allahu Akbar riep. Terreurgroep IS heeft de aanslag inmiddels opgeëist. De Franse president Macron heeft na het incident gezegd dat zijn land niet zal buigen voor vijanden van de vrijheid. China gaat het eerste zelfgebouwde vliegdekschip naar zee sturen om te testen. Het schip heeft de haven in Dalian verlaten, melden Chinese staatsmedia. De komende week moet het scheepvaartverkeer een deel van de zee daar in de buurt mijden. De bouw van het schip is een teken van de toenemende militaire macht van China. Peking zou het schip kunnen inzetten bij conflicten met buurlanden over territoriale wateren en eilandjes in de Zuid-Chinese zee. Israël heeft het Eurovisie Songfestival gewonnen. Zangeres Netta kreeg de meeste punten voor het nummer Toy. Het gaat over vrouwenemancipatie. Ze stond ook al weken op nummer 1 bij de boekmakers. Whalen eindigde als 18e met het nummer Outlaw in hem. Hij zegt trots te zijn op zijn prestatie, maar de 18e plaats noemt hij jammer en niet verdiend. We wilden een keer iets anders doen op Eurovisie, dat is door een boel mensen begrepen, maar door een heel groot gedeelte ook niet, zei de zanger na afloop.